Florida afgezwakt tot een tropische depressie. Bonnie trekt nu over de Golf van Mexico en daar kan ze volgens het Amerikaanse Nationale Orkaancentrum weer aan kracht toenemen. Uit voorzorg heeft de oliemaatschappij BP de werkzaamheden aan de beschadigde boorput in de Golf van Mexico stilgelegd.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 Informateur Lubbers riep de partij daartoe gisteren op. Maar fractieleider Verhagen zei dat hij het eerst met zijn fractie wil bespreken. Verhagen zei ook dat zijn partij voorwaarden blijft stellen voor onderhandelingen. Het CDA wil onder meer dat de PVV afziet van voorstellen als een Koranverbod en etnische registratie. Noord-Korea dreigt zijn nucleaire wapens te gebruiken als de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun gezamenlijke militaire oefening doorzetten. Pyongyang noemt de oefening die morgen begint een duidelijke provocatie. In een reactie zegt Washington geen interesse te hebben in een woordenstrijd en liever te zien dat Noord-Korea zich constructief opstelt. Bij de militaire oefening zijn 20 schepen en onderzeeboten, 100 vliegtuigen en 8000 militairen betrokken. Bij een aanslag met een bermbom in Afghanistan zijn vier Amerikaanse militairen gesneuveld. Dat heeft de internationale troepenmacht ISAF bekendgemaakt. Sinds het begin van het jaar zijn al bijna 400 buitenlandse militairen gesneuveld in Afghanistan, vooral Amerikanen. De Nederlandse spoorwegen verkopen spoorbouwbedrijf Structon. Het bedrijf wordt voor ruim 168 miljoen euro overgenomen door ingenieursbureau Oranjewoud. Structon blijft als zelfstandig bedrijf werken en er vallen geen ontslagen, zo is afgesproken. Bij het spoorbouwbedrijf werken zo'n 6000 mensen. Het wangedrag van spelers van het nationale elftal tijdens het WK voetbal krijgt nog een staartje. De sponsoren van de Franse Voetbalbond zeggen dat ze imagoschade hebben geleden.